Burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug heeft de man een vestigingsverbod opgelegd... omdat de kans op herhaling erg groot zou zijn. Naafs zegt dat hij vrees voor de aantasting van de openbare orde. De pedoseksueel heeft een celstraf uitgezeten wegens ontucht met minderjarigen. Eerder had de Eindhovense burgemeester van Gijzel de man al een stadsverbod opgelegd. Justitie wil dat de drie verdachten die zijn opgepakt voor de dood van de jongen in Urk langer blijven vastzitten. Dat is in belang van het onderzoek, zegt het OM. De drie jongens zijn 15, 13 en 12 jaar. Justitie wil de oudste zeker twee weken langer vasthouden en de twee jongere verdachten voorlopig nog drie dagen. Het OM meldt op de hoogte te zijn van mediaberichten dat de jongen gedood zou zijn vanwege een ruzie om een meisje. Maar benadrukt dat het onderzoek naar de toedracht nog loopt. De politie heeft drie mannen aangehouden die een grote partij illegaal vuurwerk wilden verhandelen. De verdachten komen uit Almere en Diemen. Eind oktober werd op een industrieterrein in Hoofddorp 30.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen. In Duitsland werd 60.000 kilo onderschept. De partij in Hoofddorp lag opgeslagen in een ruimte die niet geschikt was voor vuurwerk. President Arroyo van de Filipijnen heeft de moord op zeker 21 mensen scherp veroordeeld. Arroyo heeft haar veiligheidstroepen opdracht gegeven alles in het werk te stellen om de daders te vinden. De 21 politici en journalisten werden vanochtend ontvoerd door een groep gewapende mannen. Later op de dag werden hun lichamen gevonden. De vakbeweging van journalisten in de Filipijnen riep president Arroyo op nu eindelijk eens actie te ondernemen tegen de cultuur van straffeloosheid.